is Nieuws van 4 uur. Kirsten Klomp met hebben naast hun officiële gesprek tijdens de G20-top nog een keer met elkaar gepraat. Dat gebeurde tijdens een diner voor de wereldleiders van de top in Hamburg. Trump en Poetin zouden halverwege dat diner zijn weggegaan om nog een uur met elkaar te praten. Daar was alleen de tolk van Poetin bij omdat de Amerikaanse tolk geen Russisch kon. Waar de twee het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. En een hotel in de Canadese stad Toronto heet niet langer Trump Tower. De naam van de Amerikaanse president is weggehaald van het gebouw, omdat de nieuwe eigenaar dat wilde. De wolkenkrabber was nooit eigendom van Trump, hij leende alleen zijn naam uit. De vorige eigenaar dacht, dat dacht daar beter van te worden, maar sinds Trump president is, is het andersom. Tegenstanders van Trump demonstreren geregeld voor het gebouw in Canada. Het Openbaar Ministerie op Curaçao gaat in beroep tegen de celstraf die pastor Orlando B. heeft gekregen. Hij moet negen jaar de cel in voor seksueel misbruik, maar het OM vindt die straf te laag. De eis was 18 jaar. Orlando B. is veroordeeld voor het verkrachten en aanranden van drie tienermeisjes en vier jonge vrouwen. B. gaat zelf ook in beroep tegen zijn straf. Justitie looft een beloning uit van 20.000 euro voor de tip die leidt naar de daders van de liquidatie van Eindhovenaar Johan van Bokstol. Twee daders stonden hem begin mei op te wachten bij zijn huis en namen hem van dichtbij onder vuur toen hij thuis kwam. De politie houdt rekening mee dat Van Bokstol al een tijd in de gaten werd gehouden, omdat de daders precies wisten wanneer hij aankwam. Johan van Bokstol was een bekende in het criminele milieu. De politie denkt dat hij een rol speelde in de hennephandel. Het weer, koelt vannacht af naar een graad of 17. In het zuiden of zuidwest is een kleine kans op een onweersbui.